Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Nederland heeft Australië, België en Oekraïne over het onderzoek naar de oorzaak van de vliegramp met de MH17. Dat is nu bekend geworden. Onderdeel van de afspraak is dat de ondertekenaars een veto kunnen uitspreken over het openbaar maken van hun eigen gegevens. Groot-Brittannië waarschuwt voor terreuraanslagen. Het dreigingsniveau is verhoogd van substantieel naar ernstig en dat is het op één na hoogste niveau. Volgens de Britse overheid is een aanslag zeer waarschijnlijk. Die verhoging van het dreigingsniveau heeft te maken met de ontwikkelingen in Irak en Syrië. Het kabinet wil meer mogelijkheden om het Nederlanderschap in te trekken van jihadgangers. Het wil dat het mogelijk wordt mensen met een dubbele nationaliteit... die zich aansluiten bij een terroristische strijdgroep het Nederlanderschap af te nemen. Ook zonder strafrechtelijke veroordeling. De Russische president Poetin heeft gezegd dat het Oekraïense leger hem herinnert aan Duitse fascisten en bezetters die onze steden omsingelden in de Tweede Wereldoorlog. Dat is vanwege de belegering van Donetsk en Lugansk. Hij zei dat hij Russen en Oekraïners als één volk ziet. Sinds half april zijn in de regio 2600 mensen omgekomen, melden de Verenigde Naties. 24 agenten die werden belaagd tijdens de strandrellen in Hoek van Holland krijgen een schadevergoeding. De rechtbank heeft bepaald dat ze een basisbedrag van 3500 euro krijgen omdat ze doodsangsten hebben uitgestaan tijdens de rellen in 2009. Een aantal agenten heeft een posttraumatisch stresssyndroom. Zij krijgen nog 2100 euro erbij de rechtbank in Willemstad heeft de verdachte van de moord op de Curaçaose politicus Wiels veroordeeld tot levenslang. Het was ook de eis. Wiels was de leider van de grootste politieke partij op Curaçao. Hij werd in mei vorig jaar doodgeschoten. Het weer, Later vanavond en vannacht neemt in het noordwesten de kans op een bui toe. Verder blijft het droog. Morgen veel bewolking en van tijd tot tijd regen. En het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor Muiden 3 kilometer, voor Eembrugge 2, de A1 van Amersfoort naar Amsterdam, voor Knopen Diemen 10 A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Afrit Geldermalsen 2 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag voor Gouda 2. A13 Rotterdam richting Den Haag voor Delft 3 kilometer. De A13 van Den Haag naar Rotterdam voor Afrit Berkenrode Reis 3. A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht 3 kilometer. De A20 richting Gouda voor knopen de Bresseplein 2.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me, esta rumba taitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré pata guitarra, lo que yo siempre cantaba. cuando se marea dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala motores, cuando se inmala dolores, cuando se quema de cuando se inmala su vela, cuando se inmala motores.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 Don't when my love, that heart is so Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl check your blessing to the when I'm looking at you. I keep thinking, why can't she be like you? So I'm scared. caught me. You made her catch you?